Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Uitstekend nieuws, zo noemt Ernst Kuipers van de ziekenhuizen de tweede dag op rij dat het aantal opgenomen coronapatiënten minder is geworden. Bent u echt opgelucht? Ja, ja. Eh, blij dat we dit plateau bereiken. Nou, we even zien, dat wil nog niet zeggen dat het de komende dagen helemaal zo blijft. Maar dit is waar we, eh, dit, deze beweging is waar we al een tijd op zitten te wachten. Ook het aantal vastgestelde besmettingen daalde vandaag opnieuw. Het waren er net iets minder dan 7000. Wat is gebeurd op een middelbare school in Rotterdam is onacceptabel, zegt onderwijsminister Slop. Een leraar is ondergedoken omdat islamitische leerlingen het niet trokken dat er een spotprint van een jihadist in de klas hing. Dat een docent eh, bedreigd wordt, zelfs zo ernstig bedreigd wordt dat hij niet eens meer in zijn eigen huis eh, terecht kan. Dat is niet acceptabel. Slop zegt dat de docent en de school hulp krijgen. In Den Bosch is de politie ook ingeschakeld nadat een docent Mohammed cartoons besprak in de les en boze leerlingen daar foto's van maakten en verspreidden. Het is nog steeds ongekend spannend in Amerika. In allerlei staten wordt er nog geteld. En Joe Biden en Donald Trump kunnen allebei nog altijd winnen. Het campagneteam van Trump spant wel de ene na de andere rechtszaak aan... omdat ze vinden dat er fouten gemaakt worden. En de president twitterde vanmiddag... stop met tellen. Aan beide kanten zijn ook protesten, in Philadelphia bijvoorbeeld. To my right side here you have Trump supporters uh, who as you can see they have signs uh, that say voting ends on election day and then we have signs that say count legal votes. Een hele belangrijke stad Philadelphia, want daar komen heel veel stemmen vandaan die belangrijk zijn voor de uitslag in Pennsylvania. Een staat waar Trump nu nog voor staat, maar het is de verwachting dat er in die stad heel veel mensen Biden hebben gestemd. Het weer nog, het koelt snel af. Vannacht is het iets boven nul en kan er mist ontstaan. Morgen begint op veel plaatsen bewolkt of mistig. In de loop van de dag komt de zon er vaker door. Het wordt 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer staat de enige file van dit moment. Tussen de ring van Alkmaar en Sint Pancras 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.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 Hij had in een les gesproken over de vermoorde Franse docent Samuel Paty. Bij dat Emmaus College zijn twee Pound-journalisten belaagd. Ze waren aan het filmen toen een jongen de cameraman een klap gaf. Pound doet aangifte. En de Belgische politie heeft twee minderjarige jongens opgepakt... voor het voorbereiden van een terreuraanval op agenten. De twee zijn gearresteerd in de plaats Eupen. Ze plaatsten een videoboodschap op internet... waarin ze trouw zweren aan terreurgroep IS. Het weer, het is bewolkt met vanavond kans op mist en vorst aan de grond. Start what it is. Vixen's fighting for their stress. I butt in like Mr. West. Yes, you gon' finish dear. And your body's so superb. And you the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year.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 Que esta sazón sonaría? ¿Quién lo diría? Take your time. I'll be right here. I know no surf to burn danger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish it up, up, up. face. Bop bop bop poker face. Bop bop bop her face. I won't tell you that I love you, hug i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, Poker face, pop, pop, poker face, pop, pa poker face.